head can't get enough of your love. als eerste Shante Moore en Candlelight and You. En weet je al van wie het uh, origineel is? Je hem samen met Keith Washington, of haar samen met Keith Washington. Argus Latest Arrival, Broken Heart, After Seven, All About Love. Hey Edward jongen, hoe is het? Wat doe je? Minder roken jongen, hier is eh, even kijken met Mr. Lee. En Take Me Higher. call me sire, superior, don't be supplier. You stop fiending like a junkie, shaking because the baseline's funky. One taste, hmm, when I got you, coming back for more because you want to. It's not dope, just a hype up beat, something so you can move your feet. It's the music that moves you, takes you up and down, then soothes you. The educator, motivator, Prince on the mic, music maker. I'm the teacher Two. zaterdag in discotheek Pasja aan de Oude Zuid Voorburg, wel nummer 216. Is er weer een Ladies Night. Mocht je niks te doen hebben, ga dan gewoon even langs. Het zal best wel gezellig zijn. Zometeen tussen 10 en 12 en de dekker. Als laatste tussen 12 en 2 hoor je Frankie Davidson. En dan zit het er weer op voor Counterpoint High Freak FM. Ik zal nog wat van Elbe Shore draaien. Hier is Kicking the Head. master. Then you take a shower, relax for the hour. Now you're good friends, so you push up on the skin. to the Cornelius. Begin with the suck of my hair on my chinny chin penis. Dream the sameness and your meanness. I'll be sure to get her a Versace seamstress. Because the muckets and the huckets and your chins and buckets. You want the squad G, give, give us some ducats. Yeah. And maybe you get the butt. And she'll drink the nut. And the stunt, the burger, and the plasma. Geniet van het leven in de hoofdstad. Amsterdam. Een wereldstad. Maar bovenal een muzikale stad. En dat bewijst Counterpoint High Freak FM elk weekend met Dance Radio. you gotta do is just stay. to get paid. my love is on the money. Lala, daarvoor be sure Kick in the Head en Howard Hewitt en Stay. 3 voor 10, zometeen Edward Dekker. Als eerste, wat ga je draaien? Wacht, ik ga even kijken. Een ogenblikje. Tell me Houston. Ah, tell me Houston. You used to hold me so tight. Had ook bij zich Double Vision, Kashif. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon echt luisteren naar Counterpoint FM. Volgende week eh, zondag vanaf half vier, half vier tot een, uur of vier, dus een half uurtje ongeveer, hoor je van Sonny Crockett een Clubhouse Mix in mijn programma. Hij snoept dus al een 30 minuten van mijn programma af. Daarin zit onder andere Darcy, Let's Talk About It, uh, Malaika, Peniston. Penniston. Zit er nog meer in? Ik weet het eigenlijk niet zo uit mijn hoofd. Zal het eh, vrijdag, want dan zit ik hier weer van 8 tot 10 even voor je nakijken. Dus vergeet het niet, zondag voor alle mixliefhebbers een Clubhouse Mix om half 4 op Counterpoint High Freak FM. 020 616 16 57 00 voor alle geïnteresseerden voor het promotieteam. Zometeen Edward Dekker, ik laat je achter met Michael Cooper. Hier is I Just Love You. I just love you. God, it's Devontae. let skip all that. You know what? Yeah. Yo, Michael. Yeah. You know what? Let me kick this ass, Michael, before we start. Okay? Let's do something like this. So tonight, we don't have to fight. I got a lot of love to make you feel alright. So take this light, say yo, you might. Fight night, about to be in sight. Here's my hand, take it where you wanna. Your old man is just an old one. Here's my loving all right around the corner. My love was made for you, so you wanna. Count the loves that I lost on my fingers and toes, and it makes me feel so good, yeah. Girl, I'm under your shoot you and tell all the world van Houston man You used to hold tijd uit 84. Het is 8 minuten over 10 op de maandagavond. Counterpoint High Freak FM met Edward Dekker op de 90.6. Het komt namelijk zo dat Bergkamp viel uit. Nico Versteeg viel uit. Mark Sanders viel in en Edward Dekker valt in. Tot 10 uur vanavond op de 90.6. We draaien wat onbekende muziek, wat goede R&B en classics. Af en toe een swingy plaatje. En straks na 11 uur gaan we het wat rustiger aan doen. Het heet de cd van Eugene Wild. Daarvan draaien wij de gelijknamige titeltrack How About Tonight. Voor deze plaats Gladys Knight zonder H